Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land zijn problemen door dichte mist. Zo zijn op de weg al meerdere ongelukken gebeurd... en op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven... zijn vluchten geannuleerd of omgeleid. De mist kan vannacht en morgenochtend leiden tot gevaarlijke situaties... omdat het zicht plaatselijk minder dan 200 meter is. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor alle provincies... met uitzondering van de Wadden. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstige zorgen over de situatie in het Kamal Adwan ziekenhuis in het noorden van Gaza. Het Israëlische leger is het ziekenhuis binnengevallen. Volgens de WHO zijn cruciale afdelingen zwaar beschadigd en vernietigd. Er zouden nog 60 zorgverleners en 25 patiënten in kritieke toestand in het gebouw zitten. Het ziekenhuis was een van de laatste plekken in het noorden van Gaza waar gewonden nog terecht konden. Voor het eerst sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Soedan... is in de hoofdstad Khartoum voedselhulp aangekomen. Volgens hulporganisaties wordt de levering van hulpgoederen belemmerd. Ze worden wegen geblokkeerd door het leger en de paramilitaire groepering RSF. Die twee partijen strijden sinds vorig jaar om de macht. De VN waarschuwde vorige week dat de burgeroorlog en de slechte toegang tot hulp... tot een voedselcrisis zullen leiden. Het weer in het hele land, behalve op de Wadden, dus dichte mist. Het koelt vannacht af tot een graad of drie.